Levi van Eck met het NOS-journaal. De nacht van de vluchteling opgebracht. Vanuit vier steden vertrokken om middernacht tegelijk 5200 deelnemers... voor de 40 kilometer lange sponsorloop. Nooit eerder deden zoveel mensen mee. Het geld wordt gebruikt voor hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Met de opgebrachte 1,6 miljoen euro kan Stichting Vluchteling... aan bijna 24.000 gezinnen noodhulp geven. De verwachting is dat de meeste lopers om 9 uur ochtends de eindstreep halen. Bij protesten in de hoofdstad van Nicaragua zijn acht doden gevallen. Demonstranten gingen de straat op om het aftreden te eisen van president Ortega. Zes leden van dezelfde familie kwamen om nadat hun huis door een molotovcocktail was geraakt. De twee andere doden vielen toen betogers bij een wegblokkade werden beschoten. Het is al twee maanden onrustig in Nicaragua. In totaal vielen de afgelopen tijd bij gewelddadige protesten meer dan 170 doden. De Griekse regering van premier Tsipras heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die dat die was ingediend door de oppositie vanwege het akkoord over de naamswijziging van buurland Macedonië. Na 27 jaar werden de regeringen het eens over de nieuwe naam, Republiek Noord-Macedonië. Buiten het parlement protesteerden duizenden Grieken tegen het akkoord. De politie heeft traangas ingezet om te voorkomen dat de demonstranten het parlementsgebouw binnendrongen. Twee Duitse rappers hebben met hun teksten over de holocaust niet de wet overtreden. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Düsseldorf. In april ontstond in Duitsland een grote rel toen Farid Bang en collega een belangrijke muziekprijs wonnen. Op het prijswinnende album stonden nummers met teksten als Mijn lichaam is strakker dan dat van een Auschwitz-gevangene. Justitie deed de verschillende aanklachten onderzoek naar de teksten en zegt nu dat ze onsmakelijk zijn, maar niet strafbaar. Het weer, het is bijna overal droog. De minima liggen rond de 13 graden. Overdag schijnt eerst de zon, later is het bewolkt en kan er een bui vallen.